Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De leegloop bij Forum voor Democratie gaat maar door. Na lijsttrekker en voorzitter Thierry Baudet en Kamerlid Theo Hiddema stapt nu ook een goede vriend van Baudet op. Paul Cliteur zat namens Forum in de Eerste Kamer. Een van zijn collega's, Annabel Nanninga, geeft Baudet in een column een flinke schop na, zegt verslaggever Arjan Noorlander. Wat zij inhoudelijk in die brief zegt is alle beschuldigingen eh, over invloeden van nazisme, van antisemitisme, van racisme kloppen wel degelijk. Baudet heeft zich daar veel te weinig tegen afgezet. En de media daar schuld van geven is niet terecht, vindt Nanninga. Die racistische en nazistische invloeden zaten bij de jeugdtak van Forum. Nanninga vindt dus dat Baudet daar veel te weinig tegen heeft gedaan en zegt nu hij eruit of ik eruit. Karbietschieten is komende jaarwisseling niet toegestaan op de meeste plaatsen in Brabant. Het mag alleen in een paar gemeentes waar ze het al jarenlang doen, hebben burgemeesters besloten. Komende jaarwisseling is er een vuurwerkverbod, maar voor karbietschieten zijn geen landelijke regels. De Franse coronaregels worden aanstaande zaterdag iets versoepeld. Niet noodzakelijke winkels mogen dan weer open tot uiterlijk 9 uur s'avonds. Cafés en restaurants blijven wel nog dicht, in elk geval tot 20 januari. President Macron zegt ook dat Fransen kerst kunnen vieren met familie als het maar in kleine groepjes is. Het Britse leger heeft een medaille voor uitzonderlijke verdiensten uitgereikt aan een hond, Kuno. Die hielp mee tijdens gevechten tegen Al-Qaeda in Afghanistan. His actions that night um, saved lives. Uh, he, he turned the course of events uh, during that compound raid. Um, without him, things could have been very different for, for the personnel involved. Kuno raakte gewond aan zijn achterpoten bij de gevechten. Daarna leerde hij weer lopen en inmiddels is hij met pensioen. of course that's what we we do try to do with every single um, working animal that we employ we, we, have, we are conscious of what's going to happen at the end. Kuno kreeg de Dickin-medaille. Die is speciaal voor dieren in oorlogssituaties. Dit jaar werd hij voor de 72ste keer uitgereikt. Het weer nog hier en daar bewolkt vanavond. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Morgen eerst best zonnig.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 For inspiration. Come on. Come on. name. I wanna run to you. van Zandvoort, op 106.9 FM net een mens, dan weet hij het ook niet. En lijkt het soms net alsof ik de dagen waarop ik bij hem kwam met mijn vragen voorbij weggerend. En soms zegt hij: Weet je wel, wat als je zus, wat dan zo? Ik ben vast weer vervelend en weet het zelf ook. Maar ik wilde alleen maar geloof me. alleen maar. Ik hoop dat je weet wat je geloof doet.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 Hey, this is me. that shit. Maybe I'm a bad bitch. If he fiendin', I'll probably get a catfish. Keep him dreamin' to pull up on a nap shit. I don't even be asking him who that chick. Yeah, huh? Who that chick? Nah, pitiful, that's so average. Why? Some women want men and some girls want wise. Tell lies until they buggin' and they pants on fire. Uh. I stole your man. He got freedom to chase what he likes.